Kort ontstaan. In Duitsland zijn vandaag nog vier mensen aan de darmbacterie. Een gevaarlijke variant van de E. coli-bacterie kan onder meer darmbloedingen en nierklachten veroorzaken. De breuk in de leiding van een rioolwaterzuivering bij de Westerschelde is gedicht. Door het lek stroomt sinds gistermiddag vervuild water de Westerschelde in. Volgens het waterschap Brabantse Delta is het een noodoplossing en moet vannacht duidelijk worden of het lek goed is gedicht. Pas dan kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Het rioolwater vormde vandaag een grote zwarte vlek in het oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat de vervuiling snel verdunt en dat de milieuschade meevalt. In Amsterdam heeft het eerste deel van de veiling van de Hugo Claus collectie 150.000 euro opgeleverd. Stukken uit de collectie van verzamelaar Hemming worden in twee keer geveild. Bij de veiling van vandaag bracht een schilderij van de schrijver en schilder Claus uit de Cobra-periode ruim 21.000 euro op. Het duurste bleek een losbladig manuscript van Paal en Perk uit 1951 met 14 originele tekeningen van Corneille. Dat ging voor 32.000 euro de deur uit, ruim 5.000 euro meer dan verwacht. Tennister Aranska Rus heeft in de derde ronde van Roland Garros niet kunnen winnen van de Russische Maria eh, Kirilenko. Ze verloor kansloos met 6-1, 6-1. Het was de eerste keer dat Rus de derde ronde wist te bereiken en dat deed ze door eerder de favoriet Kleisters te verslaan. Nu Rus is uitgeschakeld zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en kans op regen. Morgen opnieuw veel bewolking. In het noorden mogelijk een bui. Temperatuur tussen de 16 en 21 graden bij een stevige zuidwestenwind.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 zaterdagavond. Een bijzonder avond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat betekent het is 9 uur geweest. Tijd voor een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. Dat betekent shownieuws, de party update, Nightwalk en nog meer shownieuws. Het beste van dance en R&B en straks in een mix. Niemand meer dan onze eigen resident DJ Mauzo, als het mee zit. Het komende uur lekkere muziek. Want we hebben drie uur te gaan met alleen maar lekkere muziek. Zometeen heb ik voor jou muziek van, moet ik even spieken hoor, Johnny Black en China met Take Me Higher. Maar eerst de volgende plaat van Alexandra Stan met Saxo Beat. Oftewel Mr. Saxo Beat. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort. Tot de 9 uur zijn we bij met CFM's Nightwalk. zaterdagavond op ZZFN. de muziek van Johnny Black. tezamen samen met Sheena met Take Me Higher. En daarvoor Alexander Stan met Mr. Saxo Beat. We zijn benieuwd of die plaat nog steeds op nummer... Eh, of nee, of die in Nightwalk misschien al op nummer 1 staat, misschien niet. Hij stond vorige week op 2. We gaan straks even kijken waar die staat. Maar is even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. David Beckham heeft ten alle tijden de sneak previews van de nieuwe tracks van Snoop Dogg. Hij laat namelijk voordat een nieuwe klapper naar de platenmaatschappij gaat... altijd het verse product eerst aan Beckham horen. De twee zijn goede vrienden en Beckham fungeert dus graag als testobject voor nieuwe muziek. Als ik van albums maak, is hij een van de eerste mensen die de plaat stuur. Zelfs nog voor de plaatsmaatschappij hem krijgt, zegt Snoep. Zijn laatste album, Documentary, werd dan ook met goedkeuring van David Beckham uitgebracht. Nou ja, blijkbaar heeft David ook verstand van eh, muziek niet alleen maar voetbal, maar ook muziek. Daar eh, is hij dan een beetje in thuis. En ze hebben aangegeven dat ze een pauze in gaan lassen. Even geen nieuwe albums meer voor de Black Eyed Peas. Dat komt onder andere omdat Will I Am bezig is met een solo-album... in de hoop dat, deze keer, dat, hij, dat deze keer wel gaat maken met zijn solo-album. Hij heeft het al eerder gedaan, maar toen is het geflopt. Dat was in 2007. Het album Songs About Girls... Maar ja, dat werd dus geen succes. Dus ze gaat het opnieuw proberen. Fergie treurt daar helemaal niet op. Ze is zelfs blij dat de groep even on hold staat. Ik ben opgewonden dat we eindelijk pauze nemen. jongens weten dat ik hier heel lang op heb gewacht. Zijn de woorden van Fergie. En natuurlijk, waarschijnlijk gaat ze dan ook weer een paar leuke solo plaatjes maken. Tussen de drankjes door natuurlijk. Het kleine dwergkeeshondje van Kelly Osborne is aan de dood ontsnapt. Hij overleed bijna vorige week na het eten van kauwgum. Kelly moest zo snel mogelijk met haar hondje Sid naar de dierenarts op te kijken wat er mis was. De arme Sid heeft een half pakje kauwgum naar binnen gewerkt, zegt Osborne. In haar column in de tijdschrift Closer. Dat Sid het ongeluk heeft overleefd is volgens Kelly te danken aan het feit dat de kauwgumpjes nog in het papiertje zaten. Een kauwgum zit uh, eh, exilutol. Voor een hond is dat net zo giftig als eh, cyanide voor mensen. De Tom was gelukkig nog niet helemaal in zijn lichaam terechtgekomen... met de kauwgompjes waren ingepakt. En dat heeft zijn leven gered, al dus een opgeluchte Kelly Osborne. En tot zover een kort blokje met shownieuws. We gaan terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. En dat doen we met Adele, Nio, maar eerst Mary Mary met Walking zaterdagavond. De and Snives. ZFM's Nightwalk. Nightwalk Radio. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. Yeah. Now that I got your attention. Yeah, hey. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Je luistert naar een Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht hier op je radio. Voor de muziek van Adele met Rolling in the Deep, de Downtown London remix. Daarvoor muziek van Nio met Cause I Said So. En daarvoor Mary Mary met Walking. En zo wordt het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalk Party Update. De feestjes voor vanavond. Vandaag 28 mei 2011. Zoals altijd beginnen heb ik met Framebusters in Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vandaag met Tetro. Greg van Buren. En MC is Charles. En in Electric at the Lux hebben we Danny. En vanavond in de Lido Club hebben we Lido Club Night. Met Vark en Greg van Buren. Vanavond dus moet je wezen in uh, Club Lidl. Oftewel de Lido Club, zoals je moet zeggen. En het duurt allemaal tot 2 uur in de ochtend als je van muziek uit de jaren 80 en 90 houdt, dan moet je kijken naar eh, de Panama. Panama vanavond, We All Love 80s and 90s. En alleen maar de beste hits van de jaren 80 en 90. En wie de DJ is, ik heb geen idee, hebben ze er niet bij gezet. Maar in ieder geval, voor muziek uit de jaren 80 en 90. Ga even naar Panama, duurt tot 4 uur in de ochtend. En vanavond in de Superclub hebben we iets. Gewoon iets dat is met JB, Yuri Alexander, Miss Sugarware, Mr. Foldy, Tina en Sexy Mr. S. En de MC is VI. Vanavond dus iets in de Superclub. Superclub, hoe je het ook wil noemen. En vanavond toch een groot feest in de Sand in Amsterdam. Feestje Sunshine. En het is met eh, Gregor Salto, Funkerman, Maggie Begovic, Ricky Rivaro, The Brothers in the Boots, Brian S., Paris Fergie, MC Ruby Rhythm. Glenn Clark is ook MC. En Sexy Mr. S is ook aanwezig. Vanavond tot 5 uur in de ochtend Sunshine in the Sand in Amsterdam. En vanavond in de Westerunie hebben we Sterk. Dat is tot 5 uur in de ochtend met de Bart Skills, Nick Curly, Matthias Dansman en Counterpart. Sterk vanavond in de Westerunie tot zover het wezen voor vanavond, zaterdag 28 mei 2011. Straks in het tweede uurtje, het feest is voor Zandvoort en Bloemendaal. 106.9 Radio Mario Zandvoort. c Nightwalk. Nightwalk. Man. 50. JR. B-Day Boy. yeah. <laughs> Man, I feel like... black on black. Diamonds on my neck and my wrist matching that. Black mask, black mag, brown bag. Drop that off, shoot your black girl. I'm a magnet, the money, the paper, I'm where it's at. And they're attracted to me, they treat me like Pepsi. I'm a PIMP, The chick just chose me. I got so much swag, is that why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say shit. Keep walking, quit talking, keep it moving. We gon' keep the club jumping till daylight. From New York to LA, through uh, Bay Ride. Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. that. All girlies just love my swag. From my kicks to the way I fix my hat, I'm back fresh like some new J's. Brody got next, NBA 2K, I'm 2K. Shaded with some ladies, reppin' my city. West LA, baby. West LA made me this way. Two rules, stay fresh, homie, get paid. Hey, never broke and never bummy. I'm from where it's forever sunny. And I feel like money. Uh, I feel like money. They attracted to me. Oh, yeah. They come around like uh, honey. Uh, they come around like honey. Cause I'm fly like a go. Yeah, when I'm going down, down, down they go. Uh. New cat with an old school feel. Only new artist with an old school deal. Taught the game by Steve Lobel. So we always win, don't receive no L. New girls act like they know me so well, but I shows no love and be like, oh well. Oh, when my album drops, sure as hell gon' sell. Stack cash and laugh like LO. Yeah, when I come around, round, round they go. When I step in your town, town, town they go. Yeah, yeah, it's going down, down, down they go. up in your town, town, town they go. Yeah, yeah, it's going down, down, down they go.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 Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? What you say? What you say? What you say? got no money, you just no. Don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just no not don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you say so, I'll have to take my things and go. Don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just no. Don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just. That's right, don't care if you call this understood, you ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you say so, I'll have to take my things and go. That's right. Jack, and don't you come back no more, no more, no more. hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back no more. What you say? Hit the Hit the Hit the Ray Charles. Het Hit, Hit the Road Jack daarvoor. Jerry won met Lady Luck. En daarvoor Man tezamen met de 50 Cents. Het plaatje Buzzing. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. This is the Nightwalk 10. De Nightwalk 10, wat is er deze week veranderd in de lijst der lijst? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op 10, Eén plaatsje gezakt voor eh, Chris Brown. Tezamen met Benny Bonassi met Beautiful People. Op nummer 9, vijf plaatsen gezakt. Vorige week stond hij nog op 4. David Guetta tezamen met Nicki Minaj. En Flo Rida met Where Them Girls At. Op nummer 8 deze week blijven staan. Bob Sinclair tezamen met Rafael Cara met Far L'Amour. Op 7 eveneens blijven staan. Ida met Sun Is Up. En deze week op 6 de hoogste nieuw binnenkomen. Eveneens de enige nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Die is van de Swedish House Mafia met Save the World. Op nummer 5 deze week blijft staan Snoop Dogg versus David Quetta met Sweat. Deze week op 4 twee platen gestegen voor Pitbull. Samen met Mio, Avrojack en Nayard. Give Me Everything. Op nummer 3 blijft staan deze week LMFAO featuring Lauren Bennett en Rock met Party Rock Item. En op nummer 2 deze week blijft staan Alexander Stan met Mr. Sexo Beat. En dat betekent dat we nog steeds dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Op nummer 1 deze week in de Nightwalk 10 en die week daarvoor en die week daarvoor ook Alexis Jordan met Happiness. En zoals altijd hier op CFM Zandvoort. De nummer 1 ga je nu horen in de Nightwalk 10. nummer 1 op CFM Zandvoort. Alexis Jordan met Happiness. The Nightwalk 10, number 1. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick.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 Daarvoor de nummer 1 in de Nightwalk, Dan Alexis Jordan met Happiness. En zo we ook eruit aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen vanaf 10 uur, nog een uur, het beste van dance en R&B in de mix. En straks in het derde uurtje, als alles mee zit, DJ Mouse zo'n uur lang live in de mix op de radio. Maar eens even verder met muziek. Een van mijn favorietjes. Misschien voor jou ook wel. De Bingo Players met Cry Just A Little.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 Een Duitse generaal raakte bij de aanslag gewond. Op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst bezig van topfiguren van de